Vijf uur. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal inwoners van de Australische stad Townsville worden geëvacueerd vanwege dreigende overstromingen. Het noordoosten van Australië wordt al een tijd geteisterd door zware regenval. Er viel 20 keer zoveel als normaal. Daardoor is de rivier bij Townsville tot een gevaarlijk niveau gestegen. Om te voorkomen dat een dam doorbreekt zijn de sluisdeuren erin opengezet. En inmiddels staan er al 500 huizen in Townsville onder water. Dat kunnen er wel 20.000 worden. Automobilisten hebben zich vandaag op twee plaatsen op de snelweg misdragen... door te keren, achteruit te rijden of een rood kruis te negeren. Het gebeurde onder meer op de A29... waar de weg bij Klaaswaal was afgesloten na een aanrijding. En op het Prins Klausplein bij Den Haag. Bestuurders reden door bij een rood kruis boven de weg... of reden achteruit om niet te hoeven wachten. De boete voor het negeren van een rood kruis is minstens 240 euro. In ergere gevallen bepaalt de officier van justitie de boete. Tennister Kiki Bertens heeft het WTA-toernooi van Sint-Petersburg gewonnen. In de finale versloeg ze de Kroatische Donna Vekic in twee sets, 7-6, 6-4. En daarmee pakte Bertens de achtste titel van haar carrière. Ze blijft ondanks de toernooiwinst de nummer 8 van de wereld. In de Eredivisie heeft Excelsior in eigen huis Feyenoord verslagen. Het werd er 2-1. PSV versloeg Fortuna Sittard met 5-0. PEC Zwolle FC Utrecht werd 4-3. En ADO Den Haag, Herakles Almelo is om kwart voor vijf begonnen. Mathieu van der Poel is voor de tweede keer in zijn carrière wereldkampioen veldrijden geworden. De 24-jarige Nederlander was in het Deense Borense veruit de beste, bekroonde daarmee zijn sterke seizoen. Van der Poel won dit seizoen alle wereldbekerwedstrijden waaraan hij meedeed. En van de 28 crossen waar hij aan de start stond, ging hij bij 26 als eerste over de meet. Het weer vrij zonnig en bijna overal droog bij een graad of 6. Vanavond en vannacht opklaringen en minima rond het vriespunt. Morgen trekt regen of sneeuw van west naar oosten over het land. En bij een stevige zuidelijke wind wordt het dan een graad of 3.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 En ze vroeg indringend, mag ik met jullie mee? Zo vreemd dat zij verdween. Wij vroegen het iedereen, maar niemand had haar meegezien. Wij gaan door weer en wind, als daar een wij ons gaan wij van boord. Op elke kade heeft men van haar gehoord. Hier een foto waarop zij lacht. We zullen zoeken, al is het dag en nacht. Zo vreemd dat zij verdween. Wij vroegen het iedereen, maar niemand had haar meer gezien. Zullen haar ooit vinden. zij is de moeite waard, al blijft ons niets bespaard. We zullen haar. 18, San Melo. Op de kade een meisje heel alleen. silver bullet cigarettes, this burning house, there's nothing left, it's smoking. But we both know it. We got all night to fall in love, but just like that, we fall apart.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 I want y'all to say this with me. Say. oops oops upside upside your your head. head. Say Say it loud. The bigger the headache, the bigger the pill, the bigger the doctor, the bigger the bill. op internet. www.zfmzandvoort.nl en mi cama.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 Who knows where our limits lie? We won't discover till we push it. I should just walk away. grips me, it grips me. But I should call it a day and make my way. Oh, it grips me. Cause the devil's got my arms, the devil's got my arms, and it pulls me back into the night. But I should just walk away. all drunk on this unholy wine to deliver us from our own minds. The promise of a better time till we're feeling barely human. We forget and wash my memory clean. Oh, I would rather forget and wash my memory clean.